Het is wel droog. Het is iets boven het vriespunt. Morgen valt er in de loop van de dag wat regen. In het oosten is dat mogelijk winterse neerslag. En het wordt morgen 2 tot 5 graden. Dit was het...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 En wel het tweede jaar hang nummer 4. Dit programma is te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en via het internet op zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer. Oh, we hebben toch weer heerlijke dingen op het programma staan. Zometeen gaat eh, Queen beginnen met Radio Gaga. En daarna Ashton Gardner en Dyke en de Resurrection Shuffle. Nog veel plezier eh, deze twee uur. jaar was 1971. En ze worden geschaard onder de categorie One Hit Wonders. Niet helemaal terecht, van de opvolger Can You Get It... was toch een klein hitje in Nederland. Dit was de Resurrection Shuffle van Ashton Gardner en Dyke. En we begonnen met eh, Queen, Radio Gaga uit 84... van de LP The Works. En dat werd geschreven door Roger Taylor. Het duo Womack en Womack, man en vrouw... En de vrouw, die, eh, dat was de dochter van Sam Cooke, Linda. Eh, goede muzikale achtergrond. En samen met haar man heeft ze dus een wereldhit gescoord... om die muzikale achtergrond even te onderstrepen. Uit 88, Teardrops. 19 1988. En dat waren Womack en Womack en Teardrops. En daarmee zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 4 december 1964. We hebben drie nieuwe binnenkomers. De eerste twee die hebben er vijf weken over gedaan om op hun hoogste positie te komen. En de derde nieuwe kwam al binnen de top 10 en staat de volgende week gewoon op nummer 1. Eh, de, laatste, de laagste nieuwe was eh, op 35. En die haalde op 14 januari de toppositie voor die plaat, een 24e plek. Compositie van Holland Dozier Holland. En ik moet eerlijk zeggen, de uitvoering van de Four Tops vind ik beter. Ehm, het zijn namelijk de Foremost met Baby, I Need Your Loving. Nieuw op 35. uitgesproken in The King's English. Het waren The Foremost en Baby I Need Your Loving. Goed, gaan we naar de tweede nieuwe. Die staat nieuw op 34 en haalde op 14 januari de 17e plaats. Komt van het album Aladdin and His Wonderful Lamp... en werd geschreven door Hank B. Marvin, Bruce Welch, Brian Bennett en John Rostill. The Shadows. Op 34 Genie with the Light Brown Lamp. Light Brown Lamp, The Shadows, nieuw op 34. De hoogste nieuwe. Die werd opgenomen op 18 oktober in 9 takes. Uitgebracht op 27 november. Kwam voor het eerst binnen op nummer 6 op 4 december. En op 11 december stond de plaat nummer 1. she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. said so. Dat was hem dus, de klapper van de week. I Feel Fine van niets op zes En de week daarna al op nummer 1. Ehm, zo tussen 10 voor één en 5 voor één heb je hem al gehoord. En Ruud zei dat hij eraan kwam. En hier is hij dus. bullet hits the bone. tijd dat ze er eigenlijk eh, niet zo heel erg veel zin meer in hadden. Want het succes bleef een beetje uit. En hun manager heeft ze overgehaald om toch nog één keer iets te <laughs> proberen. nou, dat is gelukt. Twilight Zone. En dat kwam uit 1982. En eh, George Koymans is de componist. En hij was liefhebber van de tv-serie The Twilight Zone. Vandaar. Eh, de volgende dame die is gelukkig weer terug. En zo begon ze. speelde van eh, zo'n ongeveer 30 jaar is Kate Bush weer terug. Dit was eh, de debuutsingle van de LP The Kick Inside, Wuthering Heights. En zat nog veel meer mooie cloudbusting en Them Heavy People. En ach, ga maar door eigenlijk. Ik ben blij dat ze weer terug is en ik hoop dat ze weer een uh, fraai stukje album aflevert. gaan we naar de tip van Willem. En dat gaat over ballroom dansen. En dan niet met Victor Sylvester natuurlijk, maar in dit geval met eh, Paul McCartney. Hij had het nummer al uitgebracht op zijn eh, Tug of War LP. En later deed hij het nog een keer dunnetjes over. Iets grappigere versie, en die draai ik dan ook, van de LP Give My Regards to Broad Street. Ballroom Dancing, Paul McCartney, de tip van Willem. Dat was eh, van het album Give My Regards to Broad Street. Eh, en dat was eh, de tip van Willem, Ballroom Dancing. En ik heb gekozen voor deze uitvoering omdat ik hem A, grappiger vind... en B, hij duurt langer dan op de LP Tug of War. En willen wij meer of minder McCartney? Meer, meer, meer! even worry, my pet. You just talk, talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk, talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about you just Joe Jones was dit met eh, You Talk Too Much, geschreven door Reg Hall. En dat was de zwager van Fats Domino. En hij bood het nummer ook aan aan Fats, maar die weigerde om het op te nemen. Misschien was hij bang voor eh, de gevolgen daarvan. Eh, misschien zou zijn vrouw wel kwaad geworden zijn met You Talk Too Much. Goed, we gaan naar Eddie Floyd. Knock on wood. Geschreven door Eddie Floyd zelf, samen met Steve Cropper. En hij was eigenlijk bedoeld voor Otis Redding, maar Jerry Rexler, de directeur van de platenmaatschappij... die vond dat Eddie hem toch maar zelf op moest nemen. In 1966 Knock on Wood en een groot succes. Van de week eh, kreeg ik van een aantal lieve uh, eh, vrijwilliger collega's... een mooi groot bord. En daarop stond... Red de, planeet, red de aarde, de enige planeet met wijn. En de hele discussie op Facebook en vandaar dit eh, plaatje van UB40, Red Red Wine. so fine. Monkey packing is upon the sweet left line. Red, red wine, I give me all heapazing. All heapazing, make me do my own thing.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 Red, red wine, you give me wally pazing, wally pazing, me do my own thing. Red, red wine in a style, red, red wine in a modern beat style, yeah. En eh, het weer past er precies bij als je naar buiten kijkt. Zo lekker grauw en grijs. Uh, Red Red Wine van UB40. En we zijn alweer toe aan de laatste van dit eerste uur. Geschreven door Wim Biller, J. Bar en Frank Nuyens. De Q en From Above. knows your other wants to cry.